Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum blijft gehandhaafd. Vuurwerkhandelaren zijn bang dat er minder vuurwerk wordt verkocht. Ze hadden een procedure aangespannen. Maar volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... weegt het belang van de gemeente Hilversum om gevaar en overlast te voorkomen... zwaarder dan het belang van de vuurwerkhandel. Het vuurwerkverbod in Hilversum geldt voor het centrum en een deel daarbuiten. In de loop van volgend jaar doet de rechter een definitieve uitspraak. Na FIFA-topman Sepp Blatter gaat ook UEFA-voorzitter Michel Platini in beroep. De twee zijn door de ethische commissie van de FIFA voor acht jaar geschorst. Aanleiding is een schimmige betaling van Blatter aan Platini van 1,8 miljoen euro. Platini noemt de straf een aanfluiting. Hij gaat niet bij de FIFA in beroep, maar bij het hoogste rechtsorgaan in de sport, het CAS. De UEFA zegt in een verklaring dat ze achter de geschorste voorzitter blijft staan. De ambulancedienst in Amsterdam en omgeving is op de vingers getikt door de inspectie voor de gezondheidszorg. De dienst voldoet niet aan de eisen. Sommige apparaten in ambulance zijn verouderd en mogen niet meer worden gebruikt. Het is ook niet duidelijk welke inentingen de medewerkers hebben. En het is onduidelijk of de auto's en instrumenten vaak genoeg worden schoongemaakt. Voor 1 april moeten de problemen zijn opgelost. In Brussel zijn sinds gisteravond nu vijf mensen opgepakt... naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Vannacht werden twee broers en een vriend opgepakt. Vandaag werden bij een huiszoeking nog twee mensen gearresteerd. Het is niet bekend waarvan de vijf arrestanten worden verdacht. De Belgische justitie heeft alleen gezegd dat bij de huiszoekingen geen explosieven of wapens zijn gevonden. Het weer droog en vooral in het zuiden wat zon. Vanavond weer regen en het wordt maximaal 12 graden.